zegt de NVA. Volgens een ingewijde stopt Sanoma nog dit jaar met een groot aantal publiekstijdschriften... zoals Nieuwe Revue, Flair en Viva. Een woordvoerder van Sanoma zegt niet te kunnen reageren op het verhaal. Wat ons betreft is het speculatie, maar het is geen geheim dat het moeilijk is in de consumentenmedia. Door een fout van de Belastingdienst hebben 28.000 mensen deze maand een te lage toeslag gekregen. Bijna 4.000 toeslagen waren te hoog. Alleen mensen die in augustus een wijziging doorgaven hebben last van de fout. Het zijn toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang en het kindgebonden budget. De Belastingdienst gaat de fout zo snel mogelijk herstellen. In het noorden van Syrië hebben lokale rebellen van het Vrije Syrische leger... en strijders van Al-Qaeda een staakt het vuren getekend. Beide groepen opstandelingen vochten de afgelopen dagen tegen elkaar... in de stad Azaz, bij de grens met Turkije. Ze hebben afgesproken om over en weer gevangenen uit te wisselen. Azaz stond sinds juli vorig jaar onder controle van het Vrije Syrische leger... maar werd woensdag onder de voet gelopen door strijders van de ISIS... de islamitische staat Irak en Syrië, die onder de vlag van Al-Qaeda vecht. Het weer, de wolkenvelden met buien trekken naar Duitsland weg. Vanmiddag zon, wolken en nog een enkele bui. De meeste zon in het westen en noorden. Het wordt maximaal 17 graden.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 Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht. Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn stoepje boem. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Ook ben ik vaak verdrietig, heb ik het weer eens verbruikt. Zo is het weer aan met iemand, zo is het weer uit. Maar zelfs al zit ik snikkend op een bank in het plantsoen, dan denk ik... Fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Ik ben ook eens opgenomen, want ik was volkomen knots. Ik sneed mezelf met messen en ik zat onder de kots. Ik riep toen ze me haalden voor het gekke paviljoen. Als ik het dan maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Liever met een paard of met een schaap of een kameel. Dan dat ik mijn lakens met Andries Knevel deel. Liever midden in de nacht in een moeras verdwaald Dan dat Andries Knevel plots zijn ding tevoorschijn haalt. Ik word liever in een ufo door een marsman meegenomen. Dan dat ik Andries Knevel tot een En en er terwijl mijn dierberen droevig om mijn sponden staan. Wel fijn dat ik het nooit met Andries Knevel heb gedaan. Dan sta ik voor de hemelpoort en word daarop gewacht. Door God en zo en al mijn hemel, als ik het niet dacht. Ik zie hem staan en God zegt, je mag heus naar binnen gaan, maar pas als je het eer Et on lit dans la réception. Allô was dus, eh, eh, Carol Emerald met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet One a Day. Maar dacht ik, de CD nog in mijn koffertje zitten. Dat is mooi, mooi meegenomen. Goed, eh, prachtig, mooi. daarvoor natuurlijk <laughs> het, prachtige verhaal van Brigitte Kaandorp. Als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Nee, ik kan me daar ook helemaal niets bij voorstellen. Echt niet. Ehm, nou, ik zou eh, net als zij er inderdaad nachtmerries van krijgen. Ja, jij ook. Ja. Het mooiste vond ik nog dat ik ze een keer zag samen in, bij Power Witteman. Met Knevel en Brigitte Kaandorp. En dat ze er toen zong waar hij bij zat. Nee. <laughs> ja, dat heeft ze echt geflikt. zo gek is ze wel, onze Brigitte. Uh, ze woont hier trouwens vlakbij, hè. Ze woont in Overveen. Ze woont naast mijn neef. Ja, <clears throat> dat weet ik. Ik ga niet vertellen, ik ga niet vertellen waar. Ik, werk, zeg alleen Overveen. En naast mijn neef, daar woont ze. Brigitte Kaandorp. Ja. Nou, dit is even voor de danslustige weer. Satisfaction guaranteed. Satisfaction guaranteed. I'll take your love back. En dit waren Harold Bell Melvin en de Blue Notes. Die wij ook nog eh, kennen natuurlijk van die gigantische hit. You eh, If You Don't Know Me By Now. Zo moet het heten. Het is eh, trouwens weer een speciaal weekend. Daar hoort u straks natuurlijk nog meer voor. over in het... in de agenda om half twee. Het is vandaag de Keep It Clean Day. Dus we gaan vandaag alles schoonhouden. En morgen is burendag. Dan mag je je buren in elkaar slaan. Dat is leuk hoor. Ja, dat is een, dat is een hele leuke dag. Gewoon gezellig. En dit is uh, Manfred Sons. Het nummer heet Babel, oftewel Babel. numbered my days And I'll go along with everything you say But I ride home laughing, look at me now the walls of my town, they come crumbling the start. You'll build your walls, and I will play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them lekker hoor. Uh, Mumford Sons. Ik vind het een heerlijke band. Uh, een hele aparte sound. Eh, ja, banjootjes erbij en zo. het zit een beetje richting de country. En, en ja, het is heel apart. Ik vind het gewoon lekker. Dit komt van het album Babel. Ik zei altijd Babel, maar je moet Babel zeggen, hoor ik net. Uh, Babel, de luxe version, ja, ja, ja, die hebben we allemaal. Het is niet te geloven, hè, wat je allemaal hebt. Niet daar geloven. Nou, um, straks om half twee hebben wij de agenda, maar ik ga eerst nog iets draaien ja, moest even een muis pakken. Ik ga even iets draaien waarvan ik zeker weet dat ik één man hier in de studio hier een heel groot plezier mee doe. En ook nog wel een aantal man, andere mensen. Want het is zo mooi. Procol Harum. 2006 versie van Last, A Salty Dog. uit eh, de 70 jaren, denk ik. Salty Dog van uh, Procol Harum. En deze live registratie van een concert dat ze deden. Samen met eh, de Danish Festival Orchestra en Choir. Ergens in een tuin bij een kasteel. was in 2006 dat concert. En daar is een fantastische DVD van. Die kan ik u echt aanbevelen. Zo goed. Alle mooie hits, maar dan met een symfonieorkest. Prachtig mooi. Procol Harum dus en Salty Dog. Dit is Passenger, The Wrong Direction. Je gaat de verkeerde kant op, je. When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet you say the older you get. It gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work The first cut is the deepest but the rest are flipping hurt You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic And end up in the corner on your own Cause I love to feel love but I can't stand the rejection I hide behind my jokes as a form of protection I thought I was close but under further inspection It seems I've been running in the wrong direction oh, no. getting your hopes up When all you're ever getting is choked up When you're coked up and can't remember the reason why I broke up You call her in the morning when you're coming down and falling Like an old man on the side of the road when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies, they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction memories Fish in the sea for me to make a selection I'd jump in if it wasn't for my ear infection Cause all I wanna do is try to make a connection It seems I've been running moet dan niet gekker worden, nu Hm. Misschien is het de bedoeling dat hij je volgt. <laughs> Ik heb geen idee. Ja. We hebben een verzoekje. Van uh, Benjamin Palet uit Gouda. Ja, ja. We gaan nationaal. Zo langzamerhand. Benjamin, deze is voor jou. Queen met I Want to Break Free. Bye. free. En dit is White Snake. Ook een lekkere plaat hoor. Nou, we toch een beetje het stevige werk zitten. Here I go again. onze razende reporter is er niet. Althans, we kunnen hem niet bereiken, dus doen we het zelf maar even de agenda. Ja. Ja. Nou, vandaag is het dus eh, de nationale Keep It Clean Day. Ja. Ja. En dat betekent dus dat je de boel schoon moet houden gewoon, toch? Ja, zeker. En eh, in het kader eh, daarvan is er op het Raadhuisplein een milieumarkt. Met allemaal leuke dingetjes die te maken, met name te maken hebben met recyclen. En eh, er wordt ook nog een, eh, een aantal panelen onthuld door eh, de burgemeester. En die panelen die zijn allemaal gemaakt met afval. Dus dat is wel een leuk project. Eh, morgen, morgen is burendag, hè? Ja, morgen is het eh, Nationale Burendag. En... Mag je je buurman in elkaar tremmen? Ja. <laughs> Van 1 tot 4. En eh, daar een vraag bij. Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit... of een gaatje in een wollen trui? Weggooien. Dat is toch zonde? Ja, als je handen bent, dan repareer je het. Precies. Nou, ook Zandvoort wil bewoners van Zandvoort door middel van een repaircafé mobiliseren om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen. En, eh, maar ik heb ook nog zo'n stoel waar een barst in zit. Ja. wie weet, misschien krijg je tips. Eh, via deze weg uh, tips mogen ingediend worden via onze Facebookpagina. ja, eh, we moeten toch met z'n allen een beetje bezuinigen. En het is misschien wel een leuk idee om eh, je eh, nog bruikbare spulletjes ter reparatie aan te bieden. Of in ieder geval te leren hoe dat moet. Mensen schijnen dat niet meer te kunnen. Nee, de hele dag achter de computer. Dat is niet anders. Ja, nou ja, die kunnen ze dan vaak nog wel repareren. Nou, ik niet hoor. <laughs> ja, nou ja, ook vanavond eh, in eh, Café Lauwer en Hardy. Die organiseert een Hazes Amazing Festival. Ja. Nou ja, niet ons ding, maar voor de liefhebbers. Het begint om eh, half negen. Bij Lauren en Hardy. In de nou, ik, ik, kom, ik kom niet, Ronnie, dan weet je het vast. <laughs> ja, en ook vanavond in... Club Exposure aan de Kostenstraat. Een Urban Meet House eh, evenementje. Ja. En dat, duurt vanaf, eh, dat is vanaf 10 uur tot in de kleine uurtjes. Dat dan ook weer. Ehm, ja, morgen is het uh, burendag, heb ik u net gemeld. En uh, dat uh, reparatiegebeuren dat, uh, vindt plaats aan de Flemmingstraat bij ook Zandvoort. Mooi. Ehm, dan is er morgenavond nog een eh, Spaanse borrel bij Café Het Wapen van Zandvoort. En dat begint op, om vier uur s middags tot een uur of tien s avonds. En dat is om nog één keer een beetje het, het, het zomer jij ook in het Spaans bestellen? Of? Oh eh? ja, ach, dat gaat wel lukken, hè? Dos cerveza, por favor. Ja, dat redden we nog. <laughs> dat gaat nog. Precies. Eh, op zondagmiddag is er dan wederom in het Wapen van Zandvoort een Franse borrel. Je bien, s'il vous plaît. Eh, bijvoorbeeld, of uh, de vin. Met een stukje brood, alsjeblieft. Ja. En dat begint eh, wederom om 4 uur. En dat was wel zo'n beetje de agenda voor deze week. show high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I won't show high love and emotion endlessly. Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Going home. I think I'm going home. Hey, dat is de titel hoor. Nee, ik blijf nog even eh, een kwartiertje of zo. Ja, van Drake, Majid, eh, eh, Jordan. Ja, dat... Drake en Majid Jordan. Tenminste, ik neem aan dat je het zo uitspreekt. Geweldig. Ehm, ja, Think I'm Going Home. Dat wou ik zeggen. Ga ik nou doen? Oh ja. ik ben helemaal geen fan, en dat weten mensen die mij kennen, weten dat ook wel. Ik ben absoluut geen fan van programma's als The Voice of Holland. Ik vind het eigenlijk allemaal niks bijzonders. Maar soms dan hoor je ineens iets. En dan denk je van... Jongen, jongen. Dit bijvoorbeeld. Oud liedje van Britney Spears. Maar moet u dit horen. Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops. You think I'm in love. Got sent from above. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses is just so typically me. this. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. That crowd watching the day. You see, I'm a fool in so many ways. Could still lose all my senses. It's just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game you think I'm in love, got sent from above. Het is zo goed. Het is een oud van, uh, van, van Britney Spears. Eh, dat had ik u geloof ik gisteren laten horen. Maar ik vind het helemaal te gek. Dat, dat, die mag voor mij winnen deze. Ja, die mag voor mij gewoon winnen. En al die poespas met bandjes en een heleboel gedoe erbij niet nodig. Gewoon lekker met een gitaartje en een basje. En dan het liedje zo mooi moet doen. Echt geweldig vond ik het. Ja, echt wel. Dat meen ik echt. Dus ik hoop dat het meisje wint. Ja. Oh, dat ben ik ineens eh, soft. Jongen, jongen. Maar het is wel mooi. Randy Crawford. One day I'll fly away. nummer van Randy Crawford. Die eh, oorspronkelijk eigenlijk een beetje ontdekt werd als, eh, als de zangeres van, uh, van de Crusaders. Ja. onder andere natuurlijk het prachtige werkje Street Life. Dit is The New Shining, hun nieuwe single. Run, baby, run. you but not escaping you. van de New Shining. Eh, oorspronkelijk een eh, rockband, hardrockband uit Rotterdam en omstreken. En eh, ja, nu een beetje op wat iets rustigere tour gegaan. Just Can Make up My Mind, Do The Right Thing. En dit is de opvolger daarvan. En dit nummer dat heet Run a Baby Run. Ik heb nog geen helemaal geen Beatles gedraaid. Nou, tot besluit dan maar. I feel fine. En dat is ook zo. baby's good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with She buys a diamond ring, you know she said so. says she's mine, you know she tells me all the time, you know she says so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things you know. He buys the diamond rings, you know she says so. alweer doorheen, jongens. We hebben het alweer gehad. We zijn alweer klaar voor vandaag. We zijn alweer helemaal klaar voor vandaag. Eh, met uh, dit radioprogramma. Wat ontzettend leuk is om te doen natuurlijk. Maar van alles en alles fout gaat. Het is altijd zo leuk als er van alles fout gaat. Woe! Zo gaat het weer goed. Zo moet het weer goed gaan. Hup. Ja, zo gaat het weer goed. Hè, zou dan op de valrep nog iets fout gaan? Ja. Wat zegt u? Zo vlak voor het einde. Ja. Dat heb je dan. Nou ja, dat heb je dan wel eens. Dan ben je zo moe van het, al die radio en zo. Nou, geen gezeur. Eh, we gaan naar huis. Het is weekend. Het gaat voor ons beginnen. We hebben lekker niks dit weekend. We gaan lekker ja. rust uitrusten. En eh, maandag zijn we er weer. Ja. Om twee uur ja. Ja. Overigens nog even gaan vermelden dat, eh, mocht u Beatles-fan zijn... er komen binnenkort twee hele interessante boeken uit van Azing Moldmaker... over eh, bezoek van de Beatles eh, aan Nederland. En dat is volgend jaar 50 jaar geleden. Dus die boeken die kunt u bekomen bijvoorbeeld bij van de krant.nl. Moet u maar eens kijken. Nou, wel terust allemaal. tot een prettig weekend en tot maandag.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 Dat is volgens de onderzoekers van het UMC Sint-Radboud opmerkelijk... omdat steeds meer mensen voor een griepprik in aanmerking komen. Vooral mensen tussen de 60 en 65 jaar laten zich steeds minder vaccineren. Er is niet onderzocht waarom steeds meer mensen die een uitnodiging hebben gehad niet meer komen opdagen. Maar onderzoekster José Braspenning denkt dat de commotie die er is geweest over de griepprik ermee te maken heeft. Ook gaat zij ervan uit dat de gemiddelde 60-jarige zich niet oud en ziek genoeg voelt voor een griepprik. Als het aan de Fietsersbond ligt, heeft Nederland in 2025 675 kilometer aan snelfietsroutes. De organisatie hoopt dat daardoor meer mensen met de